De rechtbank veroordeelde hem eerder tot 12 jaar en tbs. De agent was in Amstelveen in Burger op weg naar haar werk. Hoewel er aanwijzingen zijn dat de verdachte wist dat hij op een agenten schoot... kan dit volgens justitie niet worden bewezen. De zaak gaat donderdag verder. Behalve in ontwikkelingslanden blijkt ook in Nederland de vraag naar microkredieten groot te zijn. Dat zijn leningen voor kleine startende ondernemers die geen geld van de bank kunnen krijgen. Al 660 bedrijven hebben via de stichting Credits een lening gekregen. Er komen dagelijks 20 aanvragen bij de stichting binnen. De beginnende kleine ondernemers kunnen maximaal 35.000 euro lenen. Leden van de congregatie van de Fraters van Tilburg worden opnieuw beschuldigd van seksueel misbruik. Ze hebben zich in de jaren 60 en 70 op het instituut de La Salle in Bokstel schuldig gemaakt aan misbruik van kinderen met een lichte verstandelijke beperking. Drie voormalige groepsleiders hebben verhalen daarover onafhankelijk van elkaar verteld aan de Wereldomroep en NRC Handelsblad. De Partij voor de Dieren wil een accijns op vlees van 2 euro per kilo. In het conceptverkiezingsprogramma zegt de partij dat de burger meer geconfronteerd moet worden met de gevolgen van zijn consumptiepatroon. De partij wil verder de hypotheekrenteaftrek geleidelijk verminderen en de AOW-leeftijd gaat geleidelijk omhoog naar 67. In tien jaar zijn er niet zo weinig mensen overleden door griep als dit jaar. Volgens het CBS en het IRIVM is het een bijzonder mild griepseizoen geweest. De gewone griep was er niet en tegen de Mexicaanse griep waren veel mensen ingeënt. Volgens het RIVM zijn sinds april vorig jaar officieel 61 griepdoden te betreuren, alle door de Mexicaanse variant. In een normaal griepseizoen sterven ongeveer 700 mensen.